terug zal zien. Waar en wanneer. Dat staat geschreven in sterren. Die mooie tijd vloog voorbij. En je moet weten wat ik deed, deed ik uit liefde zal je niets verwijten. Ik heb nog lang geen spijt. Of ik je terug zal zien, blijf nog de vraag. Die houdt het nog. are ignored. Daar blijf ik altijd in geloven. De laatste keer, kijk maar. Kijk heb je nog zoveel willen zeggen, willen vragen. Voordat het straks te laat is. ik je terug zal zien.